moet met het NMS Journaal. Het parlement van Texas heeft een omstreden kieswet aangenomen... waardoor het in de Amerikaanse staat moeilijker wordt om per post te stemmen. Ook worden stembureaus verboden die dag en nacht open zijn... net als stemmen vanuit de auto. De Republikeinen zeggen dat ze hiermee verkiezingsfraude willen voorkomen... maar democraten en burgerrechtenactivisten hebben er veel kritiek op. Vooral zwarte kiezers zouden erdoor worden getroffen... Ze kunnen bijvoorbeeld vaak niet voldoen aan de strengere identificatieregels voor poststemmen. Op Aruba geldt vanaf donderdag geen avondklok meer. De maatregel werd anderhalve week geleden ingevoerd vanwege het gestegen aantal coronabesmettingen. Maar nu het aantal gevallen weer afneemt en meer mensen zijn gevaccineerd... vindt de Arubaanse regering een avondklok niet meer nodig. Wel gelden er nog andere maatregelen op het eiland... zoals anderhalve meter afstand houden, maximaal zes mensen aan tafel in een restaurant en een mondkapjesadvies in openbare ruimtes. De gemeente Almere schrapt de titel hoofdredacteur voor de leidinggevende van een communicatieteam. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren had kritiek op de journalistieke benaming. Het gebruik van de titel door een overheidsinstantie zou de journalistiek verder onder druk zetten... terwijl die er nu al geregeld van wordt beschuldigd verlengstuk van de overheid te zijn. Aranska Rus is er op de US Open niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken. Ze verloor op het tennistoernooi in New York in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic... die in Tokio nog Olympisch goud won. Bij de mannen hebben Botik van de Zandschulp en Talon Griekspoor... wel de tweede ronde bereikt van de US Open. Het weer nog. Op de meeste plekken is het bewolkt... met ook nog kans op wat nevel. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Overdag eerst grijs en lokaal wat motregen. In de middag breekt langzaam de zon door.